De houdbaarheid van deze dosis verloopt volgens de krant al op 31 augustus. Omdat de meeste landen genoeg vaccins hebben... heeft het aanbieden van de vaccins aan andere landen ook weinig zin ministerie van Volksgezondheid wil niet zeggen hoeveel er voor de Novavax-vaccins is betaald. Maar volgens Trouw komt het vermoedelijk uit op zo'n 15 miljoen euro. Oekraïense media maken melding van explosies in een aantal steden... waaronder de hoofdstad Kiev, Tchernihiv, Kharkov en de zuidelijke stad Gerson. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Een Oekraïens parlementslid schrijft op Twitter dat ze denkt dat de aanvallen te maken hebben met het Russische schip de Moskva... dat gisteravond is gezonken. Oekraïne claimt dat het de Moskwa had geraakt met raketten, maar de Russen ontkennen dat. De omstandigheden voor minderjarige vluchtelingen in aanmeldcentrum Ter Apel... zijn volgens kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer onaanvaardbaar. Ze zegt in NRC dat de kinderen er verwaarloosd worden... en juist meer trauma's oplopen. Asielzoekers horen binnen zes dagen na aankomst in Ter Apel... naar een opvanglocatie te gaan. Maar volgens Kalverboer verblijven ze er weken of maanden. Voor de meer dan 100 minderjarigen is er geen onderwijs of andere dagbesteding geregeld. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wijt de problemen aan een tekort aan opvangplekken... en zegt dat er sinds gisteren mentale coaches aanwezig zijn voor de kinderen. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag. PSV is in de kwartfinales uitgeschakeld.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 part of town, and it feels like everything's surreal. When I takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? was een onbekende weg die ik heb afgelegd. na het licht, op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen 9. yelling me, it's my life. It's my life. It's my life, my world.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 Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dichtbij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. alle nieuwtjes in de krant.